Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Slachtoffers van seksueel misbruik door katholieke geestelijken moeten een schadevergoeding kunnen krijgen die in uitzonderlijke gevallen kan oplopen tot 100.000 euro. Dat adviseert de commissie Lindenberg die in opdracht van de kerkleiding heeft onderzocht hoe kan worden omgegaan met claims, aansprakelijkheid, verjaring en compensatie van misbruikslachtoffers. Lindenberg adviseert om een compensatiecommissie in te stellen. Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum in Laren is een dode gevallen. De politie kan nog niet zeggen of het slachtoffer een bewoner van instelling is. Er is één verdachte aangehouden. De politie is nog bezig met sporenonderzoek in het Larense asielzoekerscentrum. Syrië kan rekenen op zwaardere sancties vanuit de EU als het geweld tegen Syrische betogers niet stopt. De EU-ministers bereiden nieuwe maatregelen tegen het regime van president Assad voor. Eerder bevroor de EU al de Europese banktegoeden van negen hoge functionarissen binnen het regime. In een tv-toespraak zei Assad vandaag dat er hervormingen in aantocht zijn, maar de Syriërs moeten hun eigen problemen oplossen. Die worden volgens hem veroorzaakt door een kleine groep saboteurs. Meteen na de toespraak van Assad gingen in een aantal steden in Syrië opnieuw mensen de straat op. Vicevoorzitter van de FIFA en lid van het uitvoerend comité Jack Warner heeft zijn ontslag ingediend. Warner werd onlangs op non-actief gesteld na beschuldigingen van omkoping. De FIFA heeft alle beschuldigingen laten vallen en een onderzoek van de ethische commissie naar het gedrag van Warner gestaakt. Tennisser Igor Sijsling is in de eerste ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De Rus Igor Kunitsin was in drie sets te sterk. Sijsling had zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdtoernooi in Londen geplaatst. Het was zijn debuut op een Grand Slam. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en vanuit het zuiden gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Morgen vooral landinwaarts buien. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Op de A15 Europort Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 5 kilometer. Verderop bij Sliedrecht West 4. De A15 van Rotterdam naar Europort. Daar staat het vast tussen Hoogvliet en Spijkenissen 4 kilometer daar.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 Jij en ik, alle dagen feest. Kijk eens, hoe broos is dit geluk? Eén keer niet kijken en het is allemaal stuk. Kijk uit, het is zo verloren. Ah. het is zo voorbij. verre van de hemel Jij en ik Een foto uit Parijs Jij en ik De mooiste wildverhalen Jij en ik Zo dichtbij Dichtbij Kan het dichterbij moment en het is allemaal stuk. Kijk uit, de boze wolf. Kijk uit, zo voorbij. Jij en ik, de zon begint te schijnen langs Franse wegen. Jij en ik, we komen eraan. Rest is krantenknipsel, jij en ik, het herkennen van je vrouw. Jij en ik, dat ik dit mag beleven. Jij en ik, dank u wel. Jij en ik. Ja, ze hebben tegen mij wel eens ooit verteld, je moet echt grote fan zijn van Raymond van het Groene Woud. Wil je naar een optreden van hem gaan? Want ja, zijn liedjes zijn vaak allemaal een beetje vreemd en alleen de echte liefhebber kan ze begrijpen. Nou, ik heb er al verschillende optredens van gezien. En dat kan ik er toch niet helemaal mee eens zijn hoor, want het is gewoon een heel veelzijdig artiest. Onze zuiderbuur Raymond van het Groene Woud. Ik ben God niet, zo noemde hij de cd uit 1996. Jij en ik. Welkom bij deze uitzending van Muziek Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En u weet het hè, kan oud zijn, kan nieuw zijn, kan van alles zijn. Dit is al een oudje, ergens uit de jaren 70, Fleetwood Mac en Meet Your Love So Bad.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 En toen werd er ineens verteld dat hij zou gaan verdwijnen. Hij zou gaan verdwijnen niet vanaf de radio, maar wel met zijn programma werd hij naar een andere tijd geplaatst. En toen startte hij dit nummer. En meteen gingen de haren recht overeind staan. Een nummer van Bob Dylan in zo'n uitzending. Zijn laatste uitzending voor dat tijdstip. Hij verdwenen na de nacht. Veel reacties op gekregen, maar ja, daar werd gewoon niet naar geluisterd. Make You Feel My Love werd nu gezongen door niemand minder dan Ricky Cole.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 En zelf schrijft ze nog, eh, de liedjes zijn van mij monologen, betekenissen, verhalen die je zingt, verhalen van James Taylor, Bonnie Raitt, Carol King, Johnny Mitchell. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En dus ook van die Bob Dylan. Dat zijn een paar van haar favoriete zangers. weet niet of u de tijd heeft eh, om eens in uw favoriete platenzaak te gaan kijken naar de muziek van die Ricky Cola. Dit is alweer oud, hoor. Europe and Carrie. stem herkent. De stem van eh, Paul Young. I Wish You Love, een cd die hij uitbracht in 1997. Gewoon weer onder zijn eigen naam. Hij had eh, nogal wat eh, vrije tijd <laughs> genomen, mag je gerust zeggen. Want er was al heel lang niks van hem verschenen. En iedereen vroeg zich af van, ja, waar is hij nou gebleven? Totdat hij weer tevoorschijn kwam, deze Paul Young. En daarna hebben we er eigenlijk weer weinig van gehoord. Hè? Misschien dat u het wel weet, ik ben een, eh, een hondenliefhebber. Uh, eh, 1986 heb ik eh, onze eerste eerste setter moeten laten inslapen. En twee jaar geleden, 2009, overkwam dat hetzelfde met onze tweede eerste setter. En iedere keer als ik dit liedje hoor, dan moet ik aan die beesten denken.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 시원다 misschien heeft u het al herkend, de eh, cd een beetje vuiler op en die slaat over. Dat hoor je heel snel. Zeker bij dit soort gevoelige apparatuur als dat ik hier in mijn studio heb staan. Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. De titeltrack van de cd, de LP, die hij liet verschijnen in 1986. de oudere LP's, cd's van deze Lionel Richie waarmee hij eh, toch wel eh, door is gebroken denk ik over de gehele wereld met eh, Dancing on the Ceiling, maar ook met dit nummer hè? Bandje nummer 3 op eh, de LP en CD Ballerina Girl Ballerina everything I achtergrond hoorde nu de telefoon gaan, dus ik denk van ik zet eh, de microfoon nog maar even dicht. Want dat hoeft u niet te horen, hè? dat hoef ik niet op te nemen voor u, denk ik. Do you remember? Weet je nog? Dit is eigenlijk muziek van eh, Herman van Veen, maar het is vertaald naar het Engels voor door Loris P. voor diezelfde Herman van Veen. Want hij zou gaan optreden in Amerika en binnenkort in Frankrijk, heb ik gelezen. de tijd dat we het nog niet over Geer en Goor hadden, maar toen hadden we het nog gewoon over Gerard Joling. Hier solo, toe solo toe. ontzettend hoog. En ik zei vroeger altijd al van ja, hij is als kind van eh, zijn zadel afgekleden, denk ik. Hè? Ik ben nooit zo'n fan geweest van eh, deze Gerard Joling. Ook niet van eh, die anderen hoor, van Goor zal ik maar zeggen. Wel van deze, Michael Woody, de Woodies, man en vrouw, is of the Heart, geschreven door die Michael Woody. Here we go again, about to cross the Every time we try, we know we just can't fight the emptiness inside. Habits of the heart, oh, so hard to break. Reaching out for love was our very first mistake. quit rabbits of the heart. the mevrouw de Woody's. Eh, prachtige close harmonies. Diane Woody en Michael Woody. Dat is de volledige naam van deze formatie. Als ik tegen u zeg Elton John en Bernie Taupin, dan weet u dat ik het heb over dat schrijversduo daar uit, eh, uit Engeland. Elton John, tegenwoordig Sir Elton John, hè? heeft heel veel mooie muziek geschreven. Heeft ze dan altijd zelf op cd, LP gezet. Maar soms dan zijn er ook andere artiesten die dan zeggen van... Die of die muziek wil ik best eh, op mijn cd zetten. Tenderness, zo heet de cd van El Giro. En hij heeft de muziek opgenomen van die Elton John. En dan vooral Your Song. I don't have much money, but boy, if I did, you know, I'd buy a big house where Girl, it's the best I can do You see, my gift is my song And this here one's for you just for you You can tell everybody that That this is a song Well, the words may be quite simple But now that it's done Oh, I hope you don't mind I put down in words How wonderful life is While you're in my world Yes it is, yeah. eigen versie, Live versie El Giro, Your Song van Sir Elton John. En dit is Rita Coolidge. Zij is weer gewoon de studio ingedoken om dit op te nemen, hoor. You're so fine, Rita Coolidge. Heeft u dat ook wel eens dat u bij uzelf denkt van, oh, zou ik deze keer nou ook eens eh, geluk hebben? Het moet zijn met de loterij of eh, ja, met een wedstrijd of noem maar iets, bedenk maar iets. dan zegt u misschien ook wel eens van, keep your fingers crossed of ik hou mijn vingers gekruist of ik ga duimen.